uur. Dijkers met het NOS Journaal. Zuid-Korea heeft samen met de Verenigde Staten een rakettest uitgevoerd. Acht raketten werden richting de Japanse zee gelanceerd. De test is een reactie op Noord-Korea... die gisteren evenveel raketten ook richting de zee afvuurde. Zuid-Korea zegt die lancering te veroordelen... en roept Noord-Korea op om te stoppen met het verhogen van de militaire spanningen tussen de landen. De regering van Suriname heeft Nederland om hulp gevraagd... bij de aanpak van overstromingsproblemen... waar Suriname al enkele maanden mee te maken heeft. Door hevige regenval staan dorpen onder water. Zeven van de tien Surinaamse districten zijn eind vorige maand tot rampgebied verklaard. Honderden gezinnen zouden hulp nodig hebben omdat hun huizen onder water staan. Brazilië, Venezuela en Japan hebben de afgelopen tijd al hulp aangeboden. De Surinaamse ambassadeur in Nederland overlegt nog welke hulp uit Nederland nodig is. Bijna alle KLM-passagiers die zaterdag ergens in Europa waren gestrand... zijn weer op plaats van bestemming gebracht of omgeboekt. Passagiers konden niet naar Amsterdam reizen... omdat KLM zaterdagavond besloot om 40 vliegtuigen leeg terug te laten vliegen naar Schiphol... vanwege de drukte op de luchthaven. De twee inzittenden van een vliegtuigje dat was neergestort in het Kalandkanaal bij Rotterdam zijn niet meer teruggevonden. Het toestel dat van Duitsland over onderweg was naar Frankrijk stortte de afgelopen avond neer. De havendienst van Rotterdam vond brokstukken en een oliespoor... maar zowel het toestel als de twee inzittenden zijn na uren zoeken nog niet gevonden. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval. Het weer opklaringen met enkele buien. Zeker in het noorden is de kans op regen inwaarts is ook af en toe wat onweer mogelijk.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 Kijk ons nou, we zijn weer terug bij Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. breathe. niet een tikkie te aan. Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaad.